Herman Vriend met het NOS-journaal. Informateur Lubbers heeft vandaag gesproken met een aantal fractieleiders. VVD-leider Rutte wil dat er eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een rechtskabinet. Ook PVV-fractieleider Wilders sprak zich uit voor een coalitie van VVD, CDA en PVV. PvdA-leider Cohen vindt het goed als er een onderzoek komt naar een rechtskabinet... al heeft Paas Plus nog steeds een voorkeur. Morgen volgen de andere fractieleiders, te beginnen met CDA-leider Verhagen. Een van de ontsnapte pelikanen uit de Beekse Bergen is gevangen. Het dier met de naam Rik zat langs de snelweg in Den Oever, in de kop van Noord-Holland. Veel automobilisten maakten foto's en omdat dat gevaarlijke situaties opleverde... dreef de politie de pelikaan naar een schuur. Daar wist een boer hem te vangen. Blauwerik ontsnapte zaterdag met zijn collega pelikanen Roderik en Groenrik uit de Beekse Bergen in Noord-Brabant. Roderik keerde binnen een dag terug. Groenrik is onlangs gesignaleerd in Antwerpen. FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de volgende voorronde van de Europa League. De Utrechters speelden in Albanië met 1-1 gelijk tegen KF Tirana. En dat was voldoende na de 4-0 overwinning van vorige week. Van Wolfswinkel maakte na drie minuten de openingstreffer en zeven minuten later stond de eindstand al op het bord. FC Utrecht staat nu in de derde en voorlaatste ronde van de Europa League. Daarin speelt het tegen FC Luzern uit Zwitserland. Ook AZ stroomt dan in het toernooi... De Alkmaarders komen uit tegen IFK Gothenburg. Zemster Lindsay Heister is in Canada wereldkampioen geworden op het onderdeel 25 kilometer in open water. Ze finishte op een meer bij Roberval na 5 uur 52 minuten en 13 seconden. De Spaanse Dominguez Cabezas en de Française Barrault werden tweede en derde. Heister eindigde zaterdag als negende op de 10 kilometer. Het weer... Het is op de meeste plaatsen droog en vanuit het zuidwesten klaart het op. Morgen begint de dag vrij zonnig, maar al snel ontstaan de buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het... Je hoort, zie je het like you. fine, bro. <laughs> can, can I get your number?